Dielke met het NOS-journaal. NAVO-topman Rasmussen heeft een klemmend Oekraïne. Ga weg bij de grens, zei Rasmussen. Hij doelde daarmee op het samentrekken van Russische troepen aan de grens. Rasmussen heeft een ontmoeting gehad met de Oekraïnse premier Yatsenyuk in Kiev. De twee hebben afgesproken dat de banden stevig worden aangehaald. De NAVO stuurt adviseurs naar Oekraïne om het leger te helpen bij hervormingen. Ook geeft de NAVO geld aan de Oekraïnse krijgsmacht. De NAVO is bang dat Moskou militairen de grens over zal sturen... met als excuus dat het om vredestroepen gaat... die het Oekraïnse leger en de pro-Russische separatisten uit elkaar moeten houden. Vorig jaar zijn opnieuw minder mensen in de schuldsanering beland. Het waren er ruim 12.000, ruim 1400 minder dan in 2012. Dat blijkt uit een overzicht dat staatssecretaris Steven naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens hem lukt het steeds vaker om buiten de rechter om een regeling te treffen met schuldeisers. Als mensen in de schuldsanering terechtkomen zitten ze drie jaar lang in een strenge sanering. Teven noemt dat een laatste redmiddel. Nederlanders die in de landen in West-Afrika zijn waar ebola is uitgebroken... worden opgeroepen zich te registreren bij de ambassade. De ambassades in Sierra Leone, Liberia en Guinea hebben een brief gestuurd aan alle bij hen gekende Nederlanders... en roepen hen op om ook andere landen, landgenoten aan te melden. Om de verspreiding van het dodelijke virus in te dammen worden gebieden waar de ziekte heerst afgesloten van de buitenwereld. In Sierra Leone en Liberia is de noodtoestand uitgeroepen in verband met de epidemie. Die heeft al aan ruim 900 mensen het leven gekost. Het weer nog. Flinke regen- en onweersbuien trekken langzaam naar het oosten van het land. In het noorden en westen is het zonnig en blijft het droog. Morgen enige tijd zon, maar in het westen kan een bui vallen. Het wordt 25 graden. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er zijn nogal wat ongelukken gebeurd vanmiddag. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat voor de Rotterpolderplein 5 kilometer de aanrijding. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A13 daarna richting Rotterdam voor afrit Berk en Rode Reis 5 kilometer. Dat komt door de drukte op de A20. Hoek van Holland richting Gouda voor Rotterdam Centrum staat 3 kilometer. En richting Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum 4 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. De A27 van Almere naar Utrecht is dicht tussen Beeldhoven en Utrecht Veemarkt na een aanrijding. staat inmiddels 6 kilometer file vanaf knoop het Eemnes. Verkeer vanuit Almere richting Utrecht kan omrijden via Amersfoort over de A1 en de A28.